Dit is Mark Hokker met het NOS-journaal. Haag over het conflict in de Zuid-Chinese zee. China zegt dat de Spratly-eilanden in de zee Chinees grondgebied zijn... en dat het Hof daarover geen zeggenschap heeft. Meerdere landen in de omgeving claimen de eilanden. De VS stuurde afgelopen week een marineschip naar het gebied... tot woede van China. Bij een schietpartij in Amsterdam-West is een man gewond geraakt. De daders zijn gevlucht. Kort na de schietpartij, gisteravond laat, werd in de buurt een brandende auto gevonden. De politie onderzoekt of het schietincident en de brandende auto iets met elkaar te maken hebben. Een van de verdachten in de grote Haagse jihadzaak mag Nederland niet worden uitgezet. Dat heeft de vreemdelingenrechter besloten. De verdachte van 19 heeft geen verblijfsvergunning. De AIVD noemt hem staatsgevaarlijk en de overheid wil hem uitzetten als hij veroordeeld wordt. Maar de vreemdelingenrechter vindt het voorbarig om de man als staatsgevaarlijk te betitelen. Door explosies in een munitiedepot in het oosten van Oekraïne zijn twee mensen om het leven gekomen. Er zijn meerdere gewonden. Het is onbekend of de slachtoffers militairen of burgers zijn. In het depot lag zo'n 3500 ton munitie. De oorzaak van de ontploffing is onbekend. Het depot lag op zo'n 80 kilometer van het gebied dat pro-Russische separatisten in handen hebben. Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Milaan heeft een boete van 3000 euro gekregen. Inspecteurs van de Italiaanse Voedsel- en Warenautoriteit vonden er tientallen kilo's bedorven vlees en brood. De Nederlanders zouden hebben toegegeven dat ze bedorven eten hebben verkocht en betalen de boete. Het weer wisselend bewolkt en droog met minima tussen 4 en 8 graden. Vooral in het noordoosten kans op mist. Daar blijft het vanochtend ook lang grijs en wordt het een graad of 12. Elders zonnige periode en een matige eh, zuidoostenwind. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A15 Gorkum-Rotterdam verhardingsveld Griesendam 3. En op de A16 Breda-Rotterdam verknopen de Bresseplein 3 kilometer na een aanrijding.